Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er liggen 33 coronapatiënten minder op de intensive care dan gisteren. Het zijn er nu in totaal 1358, van wie 56 in Duitsland. Het landelijk netwerk acute zorg zegt dat er voldoende capaciteit is... en dat de regio's zich intussen voorbereiden op het hervatten van de reguliere zorg. Er zijn 94 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er 38 minder dan gisteren. Het officiële totaal staat nu op 2737. Na drie dagen van daling is in Spanje het aantal doden als gevolg van het coronavirus het afgelopen etmaal weer gestegen. Er werden 619 doden gemeld, gisteren waren dat er 510. In Spanje zijn nu bijna 17.000 mensen overleden aan het virus. De Britse premier Johnson is ontslagen uit het ziekenhuis, melden Britse media. Hij heeft onder meer drie nachten op de intensive care gelegen. Britse media vermoeden dat hij er veel slechter aan toe is geweest dan door Downing Street naar buiten werd gebracht. Minister Raab van Buitenlandse Zaken neemt voorlopig nog de taken van Johnson waar. Ondanks afsluiting voor auto's, wielrenners en mountainbikers... van verschillende lokale wegen langs de bloemenvelden... was het ook vanmiddag weer druk in de Bollestreek met dagjesmensen. De burgemeester van Hillegom heeft verontwaardigd gereageerd op de drukte. Hij zei, we mogen blij zijn dat we onze bewegingsvrijheid nog hebben. Koester dat gewoon en blijf in je eigen omgeving. Bij een grenscontrole op de A12 bij Babberig in Gelderland... zijn twee mannen aangehouden die meer dan 200.000 euro cash bij zich hadden... verstopt in hun auto. Bij de controle bleek het paspoort van de bestuurder vals te zijn... en in de auto lagen nog twee valse identiteitsdocumenten van hem. De inzittenden komen naar eigen zeggen uit Griekenland en Albanië. Het weer. Vanavond stroomt koelere lucht binnen. Temperatuur van nacht een graad of 5. Hier en daar een drupje regen.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 I love you, I said, but I don't remember that. We're gonna head right down the tracks. We gotta push this butter back. I cash in. We split half of the door, no feelings in this game, so we don't need no caption. Something that we both know is you should never blame my actions. I'm not myself when I'm with you, so shit is bound to happen. Fuck it already happened. Yeah, yeah, yeah. Woke up in Kingston with you in my bed. I can't remember all the things that we did. Woke up in Kingston with Wish you could feel the way I felt When you feel me See the real me No concealing I'm that shit Out I know I would go No feelings in this game So we don't need no caption Something that we both know is you should never blame my actions.